Lars met het NOS-journaal. De Europese luchtvaartautoriteit adviseert luchtvaartmaatschappijen om niet te vliegen boven Iran. Aanleiding zijn de spanningen in het land en de dreigingen van de Amerikaanse president Trump met militaire acties. In Iran begonnen deze maand grootschalige protesten tegen het strenge regime. Daarbij vielen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 2500 doden. KLM besloot al eerder om het Iraanse luchtruim te mijden... en ook het Duitse Lufthansa mijdt het Iraanse luchtruim. Vanwege een dodelijke schietpartij in Dronten in Flevoland... heeft justitie 24 jaar cel en tbs geëist. Bij de schietpartij kwam anderhalf jaar geleden een man van 30 om het leven. Twee anderen raakten zwaar gewond. Het OM zegt dat in korte tijd 14 kogels werden afgevuurd. De hoofdverdachte is een man van 49 uit Dronten. Zijn vrouw wordt gezien als medepleger van moord en twee moordpogingen. Tegen haar is 15 jaar cel geëist. In Syrië wordt het Koerdisch erkend als nationale taal. Ook krijgen Koerden het staatsburgerschap. De Syrische president heeft een decreet daarover ondertekend. Daarin staat ook dat het Koerdische nieuwjaar de status krijgt van een nationale feestdag. De Koerdische minderheid werd onder het regime van president Assad jarenlang onderdrukt in Syrië. Ruim een jaar geleden werd Assad afgezet. De kabinetsformatie gaat ook vandaag verder. Informateur Letchert praat met de fractievoorzitters van D66, de VVD en het CDA. De drie partijen werken aan een minderheidskabinet. Deze week waren er gesprekken met toekomstige oppositiepartijen. D66, VVD en CDA hebben die nodig voor meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer op veel plekken bewolkt. Regionaal kan een beetje regen vallen bij een graad of 4.